Dikte Hark met het NOS Journaal. Radko Mladic zit in de gevangenis in Scheveningen. Hij kwam daar even voor half tien vanavond aan vanuit Rotterdam. Daar was hij aan het begin van de avond met een Servisch regeringsvliegtuig geland. vliegtuig werd direct een hangar ingereden die daarna werd afgesloten. Niet duidelijk is hoe hij vervolgens naar Scheveningen is vervoerd. Kort na negen uur stegen twee helikopters op en tegelijkertijd reed er een kolonne auto's weg. Die arriveerden, eh, die arriveerden een kwartiertje later op het complex van de gevangenis. De ex-generaal werd vanmiddag in Belgrado door het vliegtuig gezet om in Den Haag berecht te worden door het Joegoslavië-tribunaal. Gisteren ging hij nog in beroep tegen de beslissing om hem over te dragen, maar vandaag werd dat verzoek afgewezen. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. En ook wordt hij mede verantwoordelijk gehouden voor het terroriseren van de bevolking van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Na de missie in Libië is er geen geld meer voor nieuwe missies. Dat heeft minister Hille gezegd in de Tweede Kamer. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige missie af. En Hille voelt er wel voor de Nederlandse bijdrage met nog eens drie maanden te verlengen. Nederland helpt nu mee met zes F-16's en zo'n 200 militairen. Volgens Hille is na de verlenging het geld op voor nieuwe initiatieven. Door een technische storing zijn Nederland 1, 2 en 3 aan het begin van de avond enkele minuten uit de lucht geweest. Het ging om een storing van het analoge tv-signaal. Waardoor die werd veroorzaakt is onduidelijk. Volgens de Nederlandse publieke omroepen hielden de, hielden de problemen voor klanten van de kabelmaatschappijen UPC en Ziggo langer aan. Tegen 9 uur waren de problemen overal opgelost. De bekerfinale van de B-junioren van de KNVB tussen Ajax en Feyenoord gaat niet door. Die wedstrijd zou zaterdag gespeeld worden, maar de voetbalbond kan geen enkele gemeente vinden waar die finale mag worden gespeeld. Reden is de onrust rond de wedstrijd, die vooral merkbaar is op een aantal fora op internet. De gemeenten zijn bang dat voetbalvandalen met elkaar op de vuist gaan. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog. Maximaal tussen 16 graden aan de kust en een graad of 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 En het tweede nummer was Jacqueline Govert van Cressip. samen met Alan Clark, Wherever I Go. Ja, en eh, ik heb eh, onlangs eh, twee, maar liefst twee cd's gekocht van Adele. Daar was ik helemaal verliefd op geworden, want mijn kleinkinderen nogal veel draaien. En ik vind dat toch wel wat Jesse hebben. En ik ga daar nog een nummer voor draaien, want die twee nummers zijn eigenlijk bestemd voor de familie van Ede. Een gevestigde naam op het strand als het gaat om de prachtige huisjes van KVS. Dus ik ga er nog een draaien. En dat is Don't You Remember. Sí este dat was dus even genieten van Ray Charles samen met Nora Jones. We gaan naar Tineke Postma. Ook zij gaat met haar kwartet optreden op North Sea Jazz Festival. En dat is wel op zondag de 10e juli in de zaal Madeira. Het wordt eh, niet al te laat, maar om half tien gaat dat starten. En ik ga van haar een nummer draaien. Luister naar Comprendo. een bijzondere pianist die internationale klasse uitstraalt. En volgens mij is hij ook hier in Zandvoort al in het prachtige jazzcultuurhuis De Krocht eh, gast geweest. Heel mooi. Hij werd begeleid ook nog eens een keer door eh, Martijn van Itterson en de bassisten Ruben Roberts en Ruud Jacobs. En Martijn van Ittersen is natuurlijk de bekende gitarist. Prachtige compositie was dat. DC Inch, Wonderful. Maar hij doet veel meer. Want hij is natuurlijk ook eh, te zien op het Noordzee eh, Jazz Festival. En hij treedt daar maar liefst op met het uh, Jazz Orchestra op het Concertgebouw. Dat wordt voorgezeten door Henk Meugeert. En we gaan een nummer van dat jazzorkest draaien. En dat nu dan zonder Peter Beets. Maar dan moet u zaterdag 9 juli naar het Noordzee Jazz Festival gaan. We gaan een heerlijk nummer naar, eh, wel bekend, van Billy Strayhorn van Argement. En dat is ook nog bewerkt door Henk Meutgaard. En de gastsolist op dit nummer is Walter Wierbos. Laten we gaan luisteren naar Chelsea Bridge. Waarom? you. esi bilambo lokwa dindena loyanga ndemba bola mie, winjam nyalando anyaki na momene na bana bawenge kasi bi ya bato moloitati tite wenge didi ya baninga etunaminyaki kiele jombwena nyangwa banaye ande njako matanda oniyate twopwe bana bwebube malinga pe, mendeke batono oyitika ndendu tomulema mama mpona songo basitanika luyanga mama lomende jenewiya motimakoda I see me ser muito Richard Bona, een nummer wat eh, een beetje een andere sfeer heeft, maar wel mooi vind ik dat. Volgens mij treedt hij ook op op het Sea Jazz Festival. Ik heb eh, in elk geval ergens zijn naam zien staan. En ik zie, ja, ik zie het nu op zondag 10 juli. Richard Bona en hij doet dat samen met Raoul Midon. Twee Klaas is er ook, heb ik gezien. Maar Tijd heb ik al gedraaid een keer van een ander. En dat doe ik dus niet. Het WDR Big Band gaat daarbij optreden. Maar ik weet ook dat eh, zij weer aanwezig is. En dan heb ik het over de grote. De grote de aarde op dit moment. Madeleine Peru. En zij gaat nu voor ons een nummertje laten horen. En dat is The Way You Look Tonight. Glow just thinking of you and the way you look tonight. Lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft And that laugh that wrinkles your nose Touches my foolish heart You're lovely, don't you ever change Keep that breathless charm Won't you please arrange it I love you Just the way you look tonight with my miss So and blow a kiss As I know that kids playing jump rope And it's just that time again Rewind again Sunshine and some pine again. Listening to the noise and then rewind again Barbecue the picnic Drink wine with friends On a day like this Chilling with my favorite people to be with I'm feeling so free with my people And anytime I'm with you There's something sweet in everything we do I think that's zo zou je Moonbaker eigenlijk wel kunnen noemen, waarin Piet Philly ook een belangrijke rol vervulde. Something Sweet was het nummer. En dat is eigenlijk ook een beetje de gang van zaken bij het Sea Jazz Festival. Aan de ene kant respect voor het verleden en heel veel muziek van het heden, maar ook een behoorlijke knipoog naar de toekomst toe. Een aantal mensen die in het verleden eh, eh, goed eh, gefunctioneerd hebben op het Noordse Jazz Festival was Salomon Burke. Maar hij is helaas overleden. Maar een leuk nummer heb ik in mijn handen te pakken gekregen van Solomon Burke met Dolly Parton. Tomorrow is forever. Take my hand and run with me out of the past called yesterday. Walk with me into the future. of tomorrow Yesterday must be forgot No looking back, no matter what There's nothing there but memory That brings sorrow this won't stop me even zeggen dat dat nummer For Love heette. En dat dat Sabrina Stark was. En die gaat optreden op zondag 10 juli tijdens het North Jazz Festival. En dat doet ze in de zaal als Mississippi. En dat zijn de wat kleinere zalen. En je moet zorgen dat je als je dat wil horen. En het is natuurlijk een gigant. Het is prachtig om haar te zien optreden. Dan moet je zorgen dat je erbij bent. Maar er is meer te genieten natuurlijk op zo'n eh, festival. En dat was eh, vorig jaar ook raak. En toen was eh, Adele daar. En eh, van haar eerste cd, toen was ze 19 jaar maar liefst, heeft ze ook al prachtige nummers eh, staan. En van haar draai ik nog een nummer van die eerste cd. Melt My Heart to Stone. Right under my feet is air made of bricks. It pulls me down and turns me weak for you. I find myself repeating like a broken tune And I'm forever excusing your intentions Then I give in to my pretendings which forgive you each time Without me knowing They melt my heart to stone And I hear your words Twee uur lang. ZFM Jazz Zandvoort. Dat moet ik speciaal zeggen van onze volgende presentator die hier al helemaal naast me zit. En zich aan het voorbereiden is met zijn eh, mobiele telefoon en technische <laughs> computers die worden aangerukt. Dus dat, eh, dat gaat een spetterend feest worden. Wij hebben ons vanochtend heel veel bezig gehouden met de komende tijd want er staat een schitterend programma te wachten als je naar het Noordzee Jazz Festival gaat. Wat te denken van Tom Jones. Wat te denken van, eh, van Sabrina Stark. En als je nog eens een keer eh, op, een, eh, op, een, op de vrijdag gaat, dan kom je daar een enorme line-up terecht. Want als je daar naar de Niles zaal gaat, krijg je eerst Matt Schofield, dan maar liefst Alan Clark, dan B.B. King, Paul Simon en Larry Graham. Eh, en Graham Central Station. En dan ben je onder de pannen vanaf eh, zes uur. En het eindigt dan om kwart over één. Mooier kan het niet. Je moet er wel wat voor betalen en voor over hebben. Maar het is de moeite bewaard. En ik kan het aanbevelen. David Habik en Fred Kroonsberg groeten u. En voor de rest van het weekend wat u nog tot uw beschikking hebt. Heel fijn. The only one in love, I'm the only one in.